Deze week werd bekend dat de 13-jarige Glaucio en zijn 18-jarige zus Marcia met hun moeder in Nederland mogen blijven. De vader moet wel weg uit Nederland, omdat hij als voormalig militair verdacht wordt van oorlogsmisdaden. Het gezin is al 15 jaar in Nederland, maar heeft al die tijd geen verblijfsvergunning. Een leerling van een middelbare school in Noordwijkerhout is tijdens een excursie in de Belgische Ardennen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag tijdens een survivaltocht. De jongen viel bij het abseilen. Leerlingen en docenten zagen het ongeluk gebeuren.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 En verder wil de coalitie dat de opvang, huisvesting en zorg in landen als Jordanië en Libanon aanzienlijk worden verbeterd. De PVV in Almere heeft René Eekhuis uit de fractie gezet omdat hij een greep in de kas heeft gedaan. Eekhuis heeft volgens de fractie een paar keer geld van de partij naar zijn eigen rekening overgemaakt. Dat geld is later teruggestort, maar Eekhuis kon volgens zijn partij geen goede verklaring geven voor de overboekingen. Het weer overwegend droog. Later vanavond en vannacht kan in het westen en noorden wat regen vallen.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 1963. Goedenavond luisteraars, welkom bij Tussen App en Vloed. Tot 12 uur, ik zei het net al, de mooiste muziek. En eh, u kunt verzoekjes indienen hoor, via Facebook. Uh, surf even naar mijn eh, pagina, Charles Duif. En zet gewoon je verzoekje even onder... ZFM Live, wat ik zojuist op, op Facebook heb geplaatst. als ik het in voorraad heb, dan, dan draai ik het gewoon gezellig voor u. Dus dat komt helemaal goed. We gaan even eh, genieten van Jim Reeves. Adios, amico. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios compadre, what must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre. Let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios Amigos, dat was natuurlijk eh, Jim Reeves. Olivia Newton-John met haar zoetgevoerde stem. We gaan genieten van een nummer van Burt Bacharach. Alfie, Olivia. What's it all? is wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, even love. Alfie, without you, love, we just exist. Alfie, until you find the love. ik moet eh, Dolly Tempierik een beetje zo om zich heen horen vanavond. Ze staat vanaf 6 uur of sinds 6 uur eh, op de paal in de zee in eh, Zandvoort. Allemaal om u te beschermen tegen die windmolens die ze willen plaatsen hier aan de kust. Veel te dicht aan de kust. En ook nog een verschrikkelijke verlichting erop waar je helemaal gestoord van wordt. Die windmolens moeten gewoon naar Amuiden, Amuiden ver. En er worden handtekeningen gescoord. U kunt altijd nog die petitie tekenen, luisteraars. Ik ga straks met Dolly praten en dan zal zij u vertellen hoe dat, eh, hoe dat allemaal werkt. Zo rond de klok van half elf, kwart voor elf ga ik proberen haar te bellen.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 Hè? Onderwijs ze en eh, leer ze fatsoen in het leven en eh, elkaar respecteren. Ja, die vreselijke foto gisteren van het jongetje op het strand aangespoeld. denk ik bij mij al die ISIS-klanten. Wat zijn jullie een helden, jongens. Fantastisch. Wat doen jullie fantastisch. Helden, helden, helden. Om zo'n klein kind zo de dood in te jagen. Wat ze uiteindelijk gedaan hebben. Want u kunt wel zeggen, van, ja, daar hebben die mensen voor gezorgd. Natuurlijk, die hebben ook een steentje bijgedragen.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 Wel duizend kusjes kreeg u van Vlinders. En eh, dat was Bob Carlyle, die zorgde daarvoor. House is Not a Home wordt bezongen door Luther van Dros. En daar heb ik een hele hoop aanvragen voor. Want zeggen duifje draait veel te weinig van Luther van Dros. Nou, daar ga ik vanavond verandering brengen. Maar hij heeft ook een prachtige stem, dat ontken ik niet. still a chance. Even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house. across dat is eh, eh, eh, geen thuis. En helemaal al niet als je op een paal zit, denk ik. Helemaal al niet als je op een paal zit. We gaan het vragen aan Dolly. ja, die zit er bovenop. <laughs> Sorry. Ja. ik, hoor, ik, ik hoor de golven beuken. <laughs> ja, hoor je het? Ja. Nou, ik hoor... Nou, een, hele straffe westenwind, hoor. Hey. Een westenwind? En, ja, dat, heb je zelf ook nog een, <laughs> heb je zelf ook nog een paar vinden meegelaten? Uh, <laughs> eh, richting, richting die, eh, waar, waar die watertorens komen, dan, dan, dan uh, of die windmolens bedoel ik. dan blaas je ze, zeg, dan blaas je ze gewoon weg, door Dolly, toch? Hé, hey, maar, maar lieve schat, hoe is het met je? Want eh, eh, ik vraag me dat af, want het is uh, pikdonker en het is ook niet, niet echt warm. Nou, ik heb een paar hele bange uren achter de rug, dat wil ik je wel vertellen. Want het oh. was was en we hebben ook nog een klein beetje de springtij. En samen met die storm hier, ja. die Paul West staat een klein beetje uit de zuid. Ja. Nou, die golven, die beukten en die waren op een gegeven moment zo hoog, jongen. Ik denk, nou, ik, eh, als, ik, als ik straks eh, met mijn benen naar beneden ga, zit ik in het water. Oh. En het is echt, die, die paal staat geen seconde stil. Het is net alsof je in de trein zit. <laughs> ja, echt. hey, maar, maar, maar eh, je zegt, ik, zit bijna in het water. Maar betekent dat onder het platformpje waar jij nu op zit... dat het water daar vlak onder staat? Nee, dat platform zit om de paal heen gebouwd. Oké. Dus ik kan om de paal heen lopen, zeg maar. Je hebt uh, 1, 2, 3, 4 schotjes. Ja, ja, ja. En daar loop je op. Ja, maar eh, en daaronder zit dus, daaronder zit, daar vlak onder zit het water. Nou, nu, nu is, het, eh, is het weer, eh, gaan we weer richting app. Ja. En ik hoop dat dat lekker snel doorzet, want anders kan ik er niet af. <laughs> <laughs> Ja, kijk, als het zo diep blijft en met deze wind, dan is die stroming veel te gevaarlijk en dan kan ik er niet af. En ik heb ook geen waterpad bij me, want mhm. toen ik erop ging, uh, liep ik nog, nou ja, eh, tot, tot aan, aan mijn hielen had ik het water, meer niet. Dus het wordt toch erg spannend straks. Dolly, heb je, heb je een hoop bekijks? Nou ja, ik kan het niet zo goed zien, want het is donker. We mhm. hadden een eh, groep van eh, CFM-medewerkers die met me mee is gelopen. Er is familie van me overgekomen uit Almere. Ja. Nou ja, mijn broer was er natuurlijk met zijn vrouw. Mhm. En uh, eh, nog vrienden en vriendinnen wij zijn gekomen. En die zijn allemaal hier gebleven tot ik erop stond. Nou, en zo af en toe kwamen er ook mensen eh, eh, buren, eh, vrienden, kennissen, Facebook-kennissen. Ja. Ik even bij de, bij de lijn staan en zwaaien. Maar ja, je ziet amper wie het is, joh. Want het waren zulke kleine poppetjes hier ja. Daar. Maar je kunt dus wel zien dat er mensen op het strand staan te kijken naar, het, naar de... Ja, net weer. Mensen met, met, met hun... Eh, ik denk dat ze dat met hun telefoontje deden. Met zo'n ja. zaklampje, weet je. Oh ja, ja. En dan eh, gebaren naar elkaar. Oké. Nou, kan jij, kan, jij, kan jij morse taal? Nee, was zeg maar waar. Morsen, ben ik heel goed in. Want, ja, eh, <laughs> maar de taal ja, niet. Verschrikkelijk. maar eh, ja, maar ja, dat is ook met zo'n grote voorgeven ontkom je er bijna niet aan. Dat, dat je altijd onder de vloek zit. Maar in ieder geval, ehm, eh, wat wou ik nou zijn, zeggen? Nee, dat zijn er, dat lukt mij niet. Maar ik vond wel leuk dat heel veel mensen ook naar me hebben geschreven via Facebook. Dat ze meteen eventjes naar binnen zijn gelopen bij Talassa om te tekenen. Nou, hartstikke mooi. Heb jij enig idee wat de, stand, wat de actuele stand is ongeveer? Nou, voordat ik erop ging om vijf uur, was mm -hmm. aan het vertellen. En eh, ja, die kon een heugelijke mededeling doen dat we nu op dit moment op 31.700 stemmen zitten, eh, handtekeningen zitten. Ja. En, ehm, dus dat is nog 18.000 te gaan, hè? En we hebben tot, eh, tot en met zondag, hè, toch? Ja, precies. Mhm. Maar wat er nog niet binnen was, waar ze nog niks van wist... dat is bijvoorbeeld, eh, wat is er in Noordwijk bijgekomen? Katwijk. Eh, oh, Oké. Wat ligt er nog bij de visventers, bij de restaurants in het dorp, bij de andere strandwachters. Ja. Die, daar ligt waarschijnlijk nog van alles. En ook bij de benzinepompen, die, die hebben het ook allemaal liggen. Dus eh, ja, er zal nog zat binnenkomen. Er zijn vandaag, eh, eh, onze wethouder Gerard Kuiper bracht vandaag 1500 handtekeningen mee. Nou kijk, kijk. Dat, schiet op. Dat schiet, ja, dan gaat het lekker snel. Dan gaat het lekker snel. hey, en kun jij nog de luisteraars uitleggen wat ze moeten doen om die petitie te tekenen? Uiteraard kan ik dat, Ja, zeker. kijk, tot en met zondag zijn hier mensen op de paal. Dus als je zegt van nou, ik leef zo erg mee. Ik ga ook even zwaaien naar degene die op die paal zit eh, in, in, in ieders belang. Mhm. Eh, om die, die horizon eh, schoon te houden. Hè? Want het gaat er niet om dat, dat we geen windmolens willen. Maar niet, niet dat dat ons, onze horizon vers, uh, verslechtert. Ga bederven, ja. Als nou achter me kijk, dan mhm. zie ik zo'n heel batterij met rode lampjes die constant opflikkeren. Nou, en dat is achter mij. Ik sta hier nu in Zandvoort. En dat is het windmolenpark in Noordwijk. dan ben jij geneigd om te zeggen flikker op. In plaats van opflikkeren. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En het ergste is nog, ik heb ze helemaal niet zien draaien, want het waait. En dan moeten ze afgezet worden, anders gaan ze stuk. Nou, snap jij het nog? het doel is eigenlijk eh, de, de, de minister Kamp te overtuigen en minister Schulz Verhagen dat ze niet voor de kust moeten komen, mhm. maar zetten ze neer bij IJmuiden ver. Daar is een prachtig groot gebied. Daar kunnen ze wel volop draaien. Ja, ook niet als er veel wind staat. Maar goed, daar hebben ze een betere eh, rendement dan hier vlak onder die kust. En onze kustplaatsen kunnen dan gewoon als toeristische trekpleisters blijven functioneren. Mhm. Mensen kunnen dus hier naartoe komen, overal in de horeca en overal bij winkeltjes en zo liggen intekenlijsten. Maar het kan ook eh, via het internet. Ja. En dan zal ik even zeggen welke, welke website dat is. Dat is via www.petities24.com slash verzet windmolens. Oké. Maar je kan ook naar de website van uh, Verzet Windmolens. Als je dat even googelt, kom je daar vanzelf terecht. En ook via hen kun je dan digitaal een handtekening zetten. Moet je wel even nog bevestigen met de e-mail die je daarna ontvangt. Anders ja. het nog niet. Ah, oké. Dus- nou ja, ik, eh, ik, kan alleen maar zeggen, ik wens je eh, nog heel veel sterke. Zak je over een uurtje nog een keer bellen? Vind je dat gezellig? Ja, kan je doen. Ik, ik hoop dat ik er dan af ben. Eh, of bijna, hè? Nee, bel nog maar even. Ja, want eh, het is nou kwart... Je moet toch tot 12 uur of zo? Ja, tot 12 uur. Tenzij het water niet snel genoeg eh, terugtrekt. Dan, dan moet ik nog even wachten. Ja. Ja. Oké, nou, ja, nogmaals heel veel sterkte. En nou, we, gaan, we gaan naar die 50.000. Dat moeten we toch halen, hè, toch? Hey, en wij gaan, wij, gaan, wij gaan zaterdag gezellig samen ook nog het lunchprogramma doen. Eh, ik weet niet of dat doorgaat. Daar, oh. daar ben ik ook nog druk mee bezig. Als het goed is, heeft vandaag techniek overleg gehad met de evenementenorganisatie van, van, het, eh, van die bijeenkomst die er dan is. Ehm, ik weet het nog niet. Ik, uh, Oké. Nou, ik hoor het vanzelf van je, toch? Ja, zo is Je moet de groet hebben trouwens van, de eh, voor ik het vergeet, van Suzy uit Amerika. Want die luistert ook mee. En die, die, die vroeg zich al af hoe het met Dolly is. Ik zeg, nou, ik ga nou, er toevallig bellen dus. Ja, heel lief. Ik had vanochtend een, eh, een, eh, een e-mail, ach, een e-mail, een berichtje van haar gekregen dat ze me heel veel succes wensen. Nou, heel lief van haar. Er staat iemand te dansen voor me op het strand en ik heb geen idee wie het is. Ik hoop dat zij gaat voor de, voor de, eh, de First Lady of America. Eh, want eh, we, moeten eigenlijk een, een, Amerikaanse president hebben dat een vrouw is. En Hillary Clinton, ja, die, die, die kan dat gewoon niet. <laughs> Dat moet Susie gewoon gaan doen, toch? Ja. <laughs> ik zal het dan doorgeven en dan gaat ze... Als ze nou een klein beetje campagnegeld van ons vangt... dan <laughs> kan ze misschien nog net op tijd deelnemen aan de race daar, toch? Ja, zo. uh, <laughs> eh, je krijgt trouwens ook, Dolly, voor ik het vergeet... want mm, eh, een goede vriend van mij, Orno Hulshoff, komt hier net binnen. Uh, die komt ook gezellig eventjes ehm, praten in het programma. En die heeft ook vaak goede ideeën als het om, muziek gaat. En ja. Orno, die wens jou ook de hartelijke groeten. Gaat hij nu persoonlijk doen, let op. Ik moet even de microfoon openzetten, anders hoor je hem niet. Daar gaat hij. Ja, en ik, moet er even gaan zitten. <laughs> hey, goedenavond Dolly hey, goedenavond, man. hey. hey, zit je lekker eh, daar zo op een eilandje. <laughs> Nou ja, het is koud en winderig. ja, dat dacht ik al. gelukkig houden we het droog. Dat ja, gelukkig wel. zeg, dat je het droog hebt. Ja, ik eh. heb altijd zo in mijn leven, jongen. Echt waar. Ja. <laughs> Orno, heb jij, nou, heb, jij, de petitie al getekend eigenlijk? Uh, dat weet ik nou niet meer uit de hoofd. Ik heb laatst wel een andere petitie, weet ik, eh, nog getekend. Oh, nou, dan gaan we, weer... gaan we ook nog eventjes, eh, even vragen of hij dat ook nog even wil doen. Want elke handtekening is er één, toch? Is er één. Zo, is dat, ja. meneer die zei, ik ben principieel tegen het zetten van handtekeningen met petities. Ja. Ik zeg, nou meneer, dat respecteer ik. Ja. Ik zeg maar, nou nog eens wat. Stelt u zich nou voor, we hebben 50.000 handtekeningen minimaal nodig. Hè? Die mhm. nodig -hmm. Minimaal voordat de Tweede Kamer het moet gaan bespreken. Ja. Ik zeg, u dan voor, wij stranden op 49.999. Ja. Dat keek u me aan. Ik zeg, ja, u, u begrijpt dan wel heel goed dat ik dan nachtmerries van u ga krijgen. dus <laughs> zet ik nu was, een handtekening. Kijk. Was, was wel iemand uit antwoord of... Eh? Nee, nee, nee, uit Amsterdam of oh. oh. Ja, ja, al die Amsterdammers komen ook elke jaar eh, naar, Zandvoort toe. Eh. Weet je, gewoon, bedoel je, we zeggen dan gewoon van... we zetten een paar windmolens midden op de dam. Ja, ja, ja, ja, ja. Misschien dat dat helpt. Ja, die zetten we binnen in het paleis. Ja. <laughs> was wel een beetje, beetje chantage, hè, wat ik pleegde. Maar goed. Maakt niet uit. Wel gezet, want hij was het er wel mee eens. je moet, je moet wel wat doen eh, om je doel te bereiken. Dus ook chantage. Ik geef jullie zomaar gewoon. Ik laat nee. zomaar afsteken. Nee, dat ben jij wel eh, zo'n type. <laughs> Ik ga, ik ga een heel mooi nummer voor je draaien, Dolly. En dat is eh, Without You van Mariah Carey. Ah. Is oorspronkelijk bekend van Nielsen, want die heeft natuurlijk een hit mee gehad ook. Eh, maar Mariah Carey zingt dit ook heel mooi. Hey, heel veel sterkte, hè, Dolly, daar zo op dat uh, platje. En, en tot, tot, tot, tot over een uurtje. Ja, tot over een uur. Doei, doei. is Martina McBride met I've Been Loving You Too Long. I've been loving you our affair grows old. I've been loving you much too long to stop now. mij, eh, Orno, van eh, Otis Redding. I've been loving you too long. Dat is Dane Clark, uh, Alain Clark's vader. Die zong het ook altijd bij de ja? Dane en de Dukes of Soul. En zou niet meer durven te zeggen. Hmm. Hm. Maar uh, ja, het is, een, het is hè? Echt een, uh, Of nou, een, beetje bluesy, Blues, Een beetje bluesy, meer, uh, bluesy nummer. Ja. Marius van Buringen die, kwam op het goede idee. Want we hadden natuurlijk net met Dolly een gesprek en Dolly stond in de volle wind. Om een, eh, om een nummer te draaien wat, eh, wat alles met wind te maken heeft. En je kan er ook mee praten met de wind. Zo wordt het althans bezongen door King Crimson. Ik heb het even moeten zoeken. Ik kon het niet meteen na het interview draaien. Want ik had geen tijd om het heel snel op te zoeken. En bovendien in bepaalde programma's op de computer kon ik het ook nog weer niet vinden. Maar goed, dan biedt eh, YouTube, dat biedt altijd de oplossing. King Crimson, Talk to the Wind. het NOS nieuws van 11.